Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Zuid-Afrika hoeven mensen niet langer in isolatie als ze coronapositief zijn getest en geen ziekteverschijnselen hebben. Wie wel symptomen heeft, hoeft nog maar zeven dagen in plaats van tien dagen in isolatie. Volgens de Zuid-Afrikaanse overheid is de stap mogelijk... omdat het land de vierde coronagolf achter zich aan het laten is. Ook heeft een groot deel van de bevolking inmiddels immuniteit opgebouwd. De Britse premier Johnson heeft in het Lagerhuis zijn excuses aangeboden... voor de omstreden feestjes in de lockdownperiode. In een kritisch rapport over 17 feestjes wordt gesproken over buitensporig alcoholgebruik en falend leiderschap. De oppositie eiste opnieuw Johnsons aftreden, maar hij zei dat hij aanblijft en dat hij zaken gaat oplossen. Over ongeveer twee weken wordt een besluit genomen over de viering van carnaval. Dat valt in het laatste weekend van februari. Minister Jezel Guus en de burgemeesters van carnavalsgemeenten hadden de afgelopen avond overleg, maar ze vinden het nog te vroeg om nu beslissingen te nemen. Als de cafés open zijn en iedereen op straat feest viert... is de anderhalve meter maatregel moeilijk te handhaven, vrezen de burgemeesters. Minister Jezel Gus van Justitie noemde het gesprek van de afgelopen avond goed. Ze benadrukte dat ze de komende weken in nauw contact blijft met de burgemeesters. Eh, bergers hebben het op drift geraakte vrachtschip verder de zee opgesleept. Het schip sloeg in de storm van zijn anker en dreigde de afgelopen avond te stranden bij Den Haag. Een sleepboot is erin geslaagd een kabel aan het schip vast te maken. Het zal later naar Rotterdam worden gesleept. Het weer, vannacht droog en opklaringen.